De overtreders van het vuurwerkverbod riskeren geldboetes en celstraffen. Ook krijgen ze een strafblad. De Franse politie krijgt maar geen grip op een illegaal feest in Bretagne. Volgens Franse media zijn daar ruim 2000 mensen al sinds gisteravond aan het feesten. Bij ingrijpen door de politie keerden de feestgangers zich tegen de agenten. Ze gooiden met stenen en staken een politiewagen in brand. De politie heeft de toegangswegen afgesloten en wacht op versterking. Basisscholen in Londen blijven voorlopig dicht, heeft de regering besloten. Het was eigenlijk de bedoeling dat de scholen komende maandag weer open zouden gaan. Maar na flinke kritiek van lokale bestuurders is de regering van gedachten veranderd. Kinderen van ouders met een essentieel beroep mogen wel naar school. Voor het eerst is een veto van president Trump door het Amerikaanse congres van tafel geveegd. Hij wilde de defensiebegroting tegenhouden, maar dat is dus niet gelukt. De begroting werd begin deze week al door het Huis van Afgevaardigden opnieuw aangenomen, tegen de zin van de president. En nu is ook de Senaat met grote meerderheid akkoord. Trump is tegen de defensiebegroting omdat een deel van zijn plannen wordt teruggedraaid. Michael van Gerwen is gestrand in de kwartfinales van het WK darts. De nummer 1 van de wereld gooide ver onder zijn niveau en werd door Dave Chisnell met liefst 5-0 verslagen. Van Gerbe verloor in 2013 voor het laatst van Chisnol. En daarna was hij 38 keer de sterkste. Het weer. Aan de kust kans op een enkele bui. Het koelt af tot rond het vriespunt. Lokaal kans op gladheid en mist.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 Queen of in the fantasy. She got soul in the beauty of her melody. Ja, ik ga door. and jij, wat doe little I couldn't wait to tell you why I'm standing here with this awkward smile. tender I know I'm gonna die and that's because.